Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Ook de politie moet zich houden aan de wet over de salarissen in de publieke sector. Dat vindt minister Van der Steur. Hij reageert daarmee op het bericht dat in 2014 20 politiefunctionarissen meer verdienden dan een minister. Van der Steur wil niet op concrete gevallen ingaan, maar hij zegt dat hij nog steeds last heeft van de afspraken die al voor de invoering van die wet zijn gemaakt. Hij onderstreept dat het kabinet de salarissen in de publieke sector wil verlagen. Jaap van Zweden wordt de nieuwe chef-dirigent van het New York Philharmonic Orchestra. Een van de meest gerenommeerde symfonieorkesten ter wereld. Van Zweden is nu chef-dirigent van het Dallas Symphony Orchestra en van het Hong Kong Philharmonic Orchestra. De eigenaar van een visgroothandel in Urk moet een boete van 10.000 euro betalen... omdat hij een man had gegijzeld die hem had opgelicht. Twee mannen hadden in 2013 onder een valse naam voor 20.000 euro aan vis gekocht en niet betaald. Na een tweede bestelling gijzelde de eigenaar een van de twee. De politie maakte dezelfde dag nog een einde aan de gijzeling. De oplichters hebben een taakstraf gekregen. Franse boeren hebben veel doorgaande wegen in Bretagne geblokkeerd... uit protest tegen de lage vlees- en melkprijs. Ze hebben tractoren dwars op de weg gezet... en op andere wegen hooibalen en oude banden in brand gestoken. De boeren eisen, net als tijdens de blokkadeacties van vorig jaar, meer subsidie van de Franse overheid. Veel buitenlandse vrachtwagenchauffeurs hebben last van de blokkades. En de ruiming van een zware vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog bij Breskens is zonder problemen verlopen. Het was een Amerikaanse duizendponder. Hij lag in de grond op een vakantiepark en werd op het strand tot ontploffing gebracht. Voor de zekerheid moesten honderden mensen hun huis uit. Het weer bewolkt en wat regen of motregen, vrij veel wind. Het wordt een graad of 10. Morgen eerst bewolkt, later vrij zonnig en een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De meeste files staan in de Randstad met de meeste vertraging. Onder andere op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Diemen. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd en daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarsbergen en Oosterbeek 9 kilometer en een kwartier oponthoud. En ruim een kwartier oponthoud heb je op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht-Oost.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 <laughs> We zijn een uurtje begonnen dan, eh, eerder begonnen dan verwacht, hè? Het ritme van Ja, dus ja, het ging een beetje bezig. Nou, maar we zijn een uurtje begonnen dan verwacht. Drie uurtjes vandaag. Nou, gezellig zou ik zeggen. Ik, heb er zin in. Ik weet niet wat jij voor zin erin hebt. Nou, 99% zin. Maar dan gaan we er nu met dit nummer gaan we er even 100 maken. Hey, ehm, jij luistert natuurlijk gewoon naar ZFM. Beachmasters. Niet te vergeten. En eh, ik ga aankondigen. Je hebt hier noise controllers en bass modulators met solar. En nogmaals, welkom bij ZFM Beachmasters. Woensdag 27 januari. Aflevering 4. We gaan knallen vandaag. Drie uur lang ZFM Beachmasters. Op je radio. Ik zeg let's go. Jij ook? Ja, ik zeg, ik zeg let's go. Dan gaan we ervoor. Noise controllers. Ik zeg jullie een hele goede middag. Welkom bij ZFM Beachmasters. Nu hoorde je Noise Controllers samen met Pace Modulators. En een nummer heet Solar. En zo sluiten wij af in de oude vertrouwde Beachmaster-stijl. Nou, we beginnen. Ja, we beginnen, maar we sluiten af met het nummer. hey, eh, wat hebben we vandaag allemaal... Eh, wat hebben we vandaag eigenlijk allemaal te doen? Eh, heel ik veel. een we hebben trouwens de stelling van de week. Oh ja, ja zullen we daarmee beginnen? Ja. Dus misschien wel interessant om... Eh, ja, we hebben er nog een nummertje bij. Maar laten we als eerst even de stelling vertellen. Dan kunnen we wat reacties krijgen. Misschien. Zal ik het maar doen? Nou, eh, als jij met Iron er samen even wat over gaat hebben... dan ga ik een nummertje klaarzetten. Ja, oké. nou, Iron, de stelling van vandaag is dus... Pinder, is het goed of niet? Ja, tuurlijk. Ja, en wat, waarom vind jij dat dan? Ja, ik zou het eh, niet kunnen beschrijven. Oké, oké. Maar het is leuk. En vertel dan eens, wat, wat, waarvoor heb jij die app geïnstalleerd? Nou ah. ja. Nu komt het, nu gaat het diepgaande gesprek. Ja. Laten we het zo zeggen. Wij tellen tot, ehm, wat is het, tot drie. Oh. En dan ga jij vertellen of je het goed vindt of niet goed vindt. Ben je klaar voor? Ja hoor. Oké, okay, daar gaan we dan. Quinten, we tellen. Eén. Oh nee. Oh. Drie. Twee. twee. Eén. Ja. Kijk, dat horen we heel dramatisch, Dramatisch, Oké. Dramatisch. hey, uh, maar daar hebben we een heel toepasselijk nummertje bij vandaag. ja, ik eh, zie hem, ik zie hem. hey, eh, maar wat vind jij over de stelling? Geef het even door via gmail.com. Of, of kijk even op Facebook, van Beachmasters. En als je er dan toch bent... Like het gelijk even. En, ik zou zeggen, laten we beginnen met het nummer. Iron, en jij hebt daar speciaal een bijpassend nummer voor uitgekozen. Ja, altijd. En eh, Hoe welk, dat welk nummer? mag dat zijn vandaag? Broos B voor Roos. dat je nooit Van de Flexicon en Chef. En dat heb je dus met Tinder. Ik Zweer dat je eh, nooit een vriendje krijgt. Ik ook. Vriendinnetje. Hier heb je Broos voor Roos. Chef. En de Flexicon. Titelsong van broos voor Roos. De film. Clint Eastwood! Er is maar één regel. Regel chicks. Girls before hoes and homies over Boys with the boys with the the Girls before hoes and homies over My swarms got swarms got miss. Sorry. Girls, girls, girls before hoes, hoes, hoes. Girls, girls, girls before hoes, hoes, hoes. het allemaal hangt en een hele dunne zijde draad. En die draad die knapt als jij niet snapt wat je allemaal lopen laat. Liever een player dan een overtreden. En ik ken de regels van de game. Maar als die chicks als kies voor ik, sorry pik, heb ik geen probleem. Genoeg diamant in de wereld, maar zo weinig van dit karaat. Zie je dat niet, verdien je de hand niet, dan verdien je een handgranaat. En ik haal me in met tegenzin, maar dat duurt denk ik niet meer zo lang. Want voor deze ene moet ik regels breken. Ik ben verliefd, ben ik bang. Shit. Bros before hoes en homies over chicks. Boys weten wat de code is. Ze zeggen bros, be voor hoes. We homies over chicks. Maar soms gaat het mis. Soms gaat het mis. Soms gaat het mis. Soms gaat het mis. Soms gaat het mis. Bros, voor En homies over chicks. Boys weten soms gaat het, soms gaat Sorry. Fuck jullie met jullie gaye afspraken, joh. Je moet gewoon zorgen dat je, dat je je bitch onder controle hebt. Dat is het enige. Control your bitch. That's what I'm saying. Control your hoe. Rose, rose, rose, beautiful hoes, hoes, hoes. Rose, rose, yeah. hoes, hoes, hoes. Regel 1, regel chicks. Regel 2 is geef ze niks. Regeling de verdediging van je hart en al die shit. Ze zeggen bros, niet voor matches. Maar voor sommige meisjes moeten bros sowieso nieuwe regels schrijven. Want soms komt just zo eentje die je alles doet vergeten. Dan moet je regels breken, laat je homies in de steek. Het moeilijk om te kiezen tussen Tieten en je vrienden. Maar shout naar de hokjes, ben een stukken voor de liefde. Ah, bros before homes en homies over chicks. Boys weten wat de code is. Ze zeggen bros before homes en homies over chicks. Maar soms gaat het mis. Soms gaat het mis. Soms gaat het mis. En hier hoorde je heel goed Clint Eastwood met de Flexcan Chef en Broby voor Hoos. Ik ben van het balkon afgesprongen. Heerlijk nummer. Hey, het is geen twee hoog, maar het is één hoog. Twee verdiepingen, dingen. Absent. Eén verdieping, hè? Ja, één verdieping. Hoor. Hey, maar dat maakt dan weer uit. Eh. wat vind jij over de stelling? Geef het even door op van Beachmasters. At gmail.com. Of de Facebook. En als je erop zit, like, het, even. het even. Je gaat niet goed vandaag. Nee, maar we hebben het hier. Dus we kunnen nog ons nog verbeteren. We gaan het gezellig maken, ondanks de toestand van vandaag, wat er allemaal is gebeurd. En in de afgelopen tijden gaan we het gewoon gezellig maken. Hey, eh, wil jij volgende week eh, tijdens uh, eh, DJ Lady Mix... Live in de uitzending zijn? Ja. En wil je mijn te gekke Engelse stem horen? Kom dan even langs. Nee, dan kan je je ook gewoon even e-mailen of Facebook bericht sturen. Nee, nou ja, als je er toch bent voor de derde keer. <laughs> ja, waarom ook niet? Like Weet je, hey, ehm, wij gaan vandaag verder met nummertje 1 van de top 40. Is dat zo? Dat is Jamie Lawson.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 Oh ja, of mail het even naar eh, zfm... Ja. Beachmasters.gmail.com en uh, dat terzijds. Je kan ook altijd nog even bellen naar uh, eh, 023... even <laughs> nee, 023 39 3. Oh nee, 023 57 39 3039. Dat zei ik. Nou, weet je wat? Maar uit. 023 57 30 393. Want we hebben hier natuurlijk zo'n heel mooi rood balkje staan. Maar het gaat mij te snel. Ja, precies. Hey, eh, <laughs> we hebben vandaag onder andere aardig wat... Uh, hoe noemen we dat? Classics. Hier hebben we Pink. Ik voel me gelijk zo oud. Nee, so what, wat boeit het? Hippie dus. Pink met So what. eerder dat we Pink met So What. Nou, Iron zit naast mij. En eh, wij eh, zijn door onze baas zijn wij verteld dat wij even wat over Pink moeten vertellen. En eh, ja, jij, weet er niet zoveel over. Ik heb hier heel gelukkig een Wikipedia-pagina voor me. Dus ik ga er even wat over vertellen. En dan mag jij daar commentaar op geven. dus als, je, als jij wat weet van... Oh ja, dat vind ik niet. Dat vind ik niet kunnen. Dan moet je gewoon meteen zeggen van... Ja, is niet zo. Nou, dan begin ik maar. Alicia Beth Moore. Geboren op 8 september 1979. Beter bekend onder artiestennaam Pink is een Amerikaanse zangeres. Op haar eerste album liet Pink vooral R&B en rap horen. Terwijl ze op haar latere albums veel meer de rock opzoekt. Haar pseudoniem is niet afgeleid van de roze haarkleur zoals ze die in het begin van haar carrière had. Maar is gebaseerd op het personage Mr. Pink uit de film Reservoir Dogs van Quentin Tarantino. Wat vind je hiervan, Iron? Nou ja, waarom zou ze Pink eten? Nou, dat heb ik net verteld. Om de roze haar. Nee. <laughs> Eh, verder is ze uh, laatst te zien in eh, de film Catacombs en het bekende Charlie's Angels Full Throttle. Oké, ze speelt hier in de bazin van de motocrossbaan. Feel, Feel Good Time is onderdeel van de soundtrack van de film. Nou, het zegt me allemaal niks, moet ik eerlijk zeggen. En eh, ik zou zeggen, laten we doorgaan met het volgende nummer. Jonas is heel enthousiast aan het kijken. Zie ik, hij is aan het lachen. <laughs> ja, we zijn even eh, zakelijke ZFM-praktijk aan het doen. Ja, ja, ja. Hey, ehm, er is altijd de vraag bij ons... Eh, ja. Oh. oh. Ja? Nou, bij ons is nou. de vraag altijd, dat vind ik vanaf nu. Is Marvin gay? Eh, mijn neef is niet gay, nee. Heet jouw neef Marvin? Ja. Nou, in ieder geval, uh, denk jij dat Marvin gay is?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 Took it from a man, he a punk. She got a body like Baywatch. Baywatch. I met her at Playhouse. Bought ten bottles, bought ten more. Told her move her ass to the tempo. Is you really with the shit though? Really, is you really with the shit though? We got champagne and vodka. vodka. Goons will be if they need a problem. Fuck niggas hate real niggas Get money motherfucking death. Baby, drop it to the ground like yes, bitch. Back it up like yes, bitch. After the club, I'll smash it. We'll come home, we pass it. party rider. Milk a cup, she a make bag of nice, me no even give a fuck. She a show a lot of sign dollar where you a go do. Take her outside, go smash it on the avenue. Two of my bitches in the club. Me introduce them to each other, other, other. Man a gal is, I'm in stanza forever. Yo. dat was hem alweer. Boom van Major Laser. Met eh, nog iemand, nog iemand en nog iemand. Veel te grote lijst. <laughs> en eh, het is één voor half, Jonas. Nee, nee, het is half. <laughs> over, twee, over één seconde. Het is half. Dat betekent dat... Eh, dat het weer eraan komt. Hier heb het weer. mag de muziek... Ja, dankjewel. Met Quinten Brouwer. En nu het weer voor het morgen. Gratis. Vanmiddag bewolkt en vooral in het noorden en westen af en toe regen. Bij een stevige zuidwesterwind is het 10 tot 12 graden. Vanavond regent het overal geruime tijd. Vannacht trekt de regen weg, waarmee het uiteindelijk flink opklaart. Morgen is de zonnige dag en droge dag, met maximum temperaturen tot 9 graden. Vrijdag is het bewolkt, maar meest droog. Het is dan opnieuw weer wat zachter met een graad op 11. In het weekend volgt veel regen. Mede mogelijk gemaakt door de Meteorgroep. Dan gaan we over naar het verkeer. Ja, dankjewel Quinten. Hey, eh, er staan momenteel vier files. Ik noem ze van... Eh, nou, wat zou ik ze noemen? Oh, wacht, het zijn flitsers. Er staan momenteel oh, aardig wat files. Ik noem ze van... Eh, nou, wat is het? 7 minuten en langer. Op de A1 Amersfoort Amsterdam uh, 14 minuten vertraging tussen Hoevelaken en De slag. Op de A1 Amersfoort Amsterdam 7 minuten vertraging tussen Naar de West en tankstation Hakkelaar. Op de A... Oh, die had ik net al. Op de A10 Koenplein Watergraafsmeer. 12 minuten vertraging tussen Osdorp en de brug over de Nieuwe Meer. En eh, op de A12 eh, Utrecht-Den Haag. 9 minuten vertraging tussen Nieuwegein en de Meren. Op de A12 Utrecht-Den Haag. 8 minuten vertraging tussen Ruwwijk en Gouwen. En nog een keer op de A12 tussen Lunetten en Oude Rijn. 20 minuten vertraging tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn. En op de A12 Utrecht-Oberhausen. 17 minuten vertraging tussen Waterberg en IJsselbrug. En eh, ja, op de A12 Arnhem-Oberhausen, 8 minuten vertraging tussen Westervoort en eh, Aalbruggen. Op de A12 Den Haag-Utrecht, 9 minuten vertraging tussen knooppunt Prins Klausplein en Nooddorp. Op de A12 Utrecht-Arnhem, 10 minuten vertraging tussen Veenendaal en Wageningen. Op de A15 Nijmegen-Gorkum. 6 minuutjes vertraging tussen Echtheld en de brug over Amsterdam-Rijnkanaal. En eh, ja, op de A15 staat er ook eentje van 19 minuten tussen Geldermals en Tiel. En op de A15 Ridderkerk-Rozenburg 8 minuten vertraging tussen Botlekbrug en Spijkenissen. Pas op, dat zijn, eh, gevaarlijke stoffen zie ik hier. En op de A15 Ridderkerk-Gorgum 8 minuten vertraging tussen Noordtunnel en Sliedrecht-West. En eh, op de A2 Utrecht-Sertogenbos 7 minuten vertraging tussen Geldermalsen en Waardenbrug. Op de A2 Maarsen-Oude Rijn 11 minuten vertraging tussen Maarsen en Leidse Rijn. Op de A2 Luik met Gestricht 11 minuten vertraging tussen Randwijk en de A2 Europaplein. En op de A2 Eindhoven Sertogenbos 12 minuten vertraging tussen de Natuurbrug en Bokstel. En dan uh, tevens om de A20 9 minuten vertraging. Dus tussen Hoek en Holland en Gouda. 9 minuten vertraging tussen het industrieterrein Spaanse Polder en Rotterdam Centrum. We hebben iets te files denk ik. Het nummertje is al afgelopen. <laughs> Op de A4 Delft-Amsterdam 13 minuten vertraging tussen Peelwijk-Oost en Rijswijk Centrum. Op de A4 Amsterdam-Delft 15 minuten vertraging tussen Nieuw-Vennep en Maden. Op de A4 Amsterdam-Delft 15 minuten vertraging tussen Rolbaan Schiphol en Hoofddorp-Zuid. En eh, tevens op de A2 staat er nog eentje. 12 minuten vertraging tussen Oudshaakse en Jura. Hier heb je Justin Bieber. Love Yourself. Deze week in de top 1.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 Still holding on to something, you should go and love yourself. En wij gaan door met de Nederlandse top 2. Want dat is ook de hit van de week. <laughs> Vindt u niet? Ja, ik vind ja, deze staat in Nederland op top 2. Het is Sanders' nummertje. Het is mijn nummer. Sanders' nummertje. Ook die van mij. Sanders' oh. nummertje. Sanders. Maar uit. Hey, ehm, Lucas Graham. Seven Years. Staat al een tijdje in de lijst. Hoe lang? Om precies te zijn. Hoe lang denk je? Ik denk tien weken. Klopt, 13 weken staat hij in de nou, lijst. Nou, je hoort het baan nee. na afloop. Hij staat 7 weken in de lijst. Oh. Waarvan 4 weken op nummer 1. Of 3 weken op nummer 1, excuus.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 Had je nooit gezeik in je kop? Once I was seven years old. Hier je Seven Years van Lucas Graham. Hey, eh, om even terug te vallen op uh, het voorstander van onze programma. Dan ga ik in de, in de oude doos eh, spitten, of niet, Quinten? Uh, Stefan, als ik het goed heb. Nee, dan zeg je het fout. Stef en Stijn. Oh. Die hadden daarvoor hadden ze de Beachmasters. Ja, weet je dat nog? Ja, dat, weet je nog wel. Okay. Heel geleden. En daarna, hoort het gewoon Stef en Stijn. Ja, dat klopt. En eh, ja, nou, Stefan is eh, dus eh, nu op Campus Radio aan het draaien. Oh, gezellig. Ja, dat is helemaal top voor hem. Ik ben ook blij voor hem. Jij niet? Ja. hey, maar even... Oh, wacht even hoor. Oh, wat gebeurt er? Een microfoon. Ja. Oh, oh, kijk. Ja, ja. Test, test, test. Ja, 1, 2... Nou, praat jullie maar alvast door. Ja, wat over... Nou, Iron, <laughs> vertel, eens. Want jij, jij bent nieuw bij ons. Want dat heeft Jonas geregeld. Wat, wat, wat doe jij hier? Guppy. De catering. Oh. En, nou, eh, niet wat, altijd. Wat is mijn koffie dan? Is mijn vraag. Die krijg je niet. Zoals de, de grootste fout van de catering ooit, hè? De luisteraars kunnen dat misschien niet zien. Maar ik zit alleen maar met een beetje water. Geen, ik heb geen koffie hier, niks. Nee, maar dat ja, klopt, krijg je in de gevangenis ook. Oh. Nou, eh, Jonas, want jij hebt iets heel leuks gedaan. Nou, in ieder geval... dat is een power intro. <laughs> Nee, in ieder geval eh, even over het oude, uit de oude doos. We hebben natuurlijk Stef Stijn die gehad, waarvan Stefan en Stijn. En eh, Stefan Kollard, die draait nu op de Campus Radio. Die is vanaf 1 februari te beluisteren, uit mijn hoofd. En nou, daar gaan wij dus even een stukje van draaien. Oh. Dat, dit is even ter, eer, ter eren van... Stefan. Stef en, en Stijn. Stijn. ZFM. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful.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 En eh, speciaal voor Quinten eh, hebben wij eh, David Bowie uitgekozen. Ja, dat was jouw idee, moet ik eerlijk zeggen. Maar dit is het enige nummer wat ik ken van hem. Oké, hoe het... Ja? Dit is het enige nummer ook van hem Hoe oud is het nummer? Ik heb geen idee. Nou, daar heb ik al heel weinig aan, maar dat maakt niet uit. Hey, eh, nee, David Bowie is eh, een kleine twee weken geleden overleden. Ik heb het. 1969, dus oh. dat is een uh, eh, aardig goede classic. Ja. Hey, nee, nee, nee David Bowie is twee weken geleden overleden. zou, zou kunnen kloppen? Ja, ja ik denk. Ja, ja, ja zo nou. ongeveer. Hey, daar is heel veel aandacht aan besteed hier bij ZFM. Maar ja, nu gaan wij het even een beetje overnemen. Dus we hebben nu even een uit, de, uit de oude doos. Eén nummertje maar. Space Oldie. T. <laughs> Vind je niet? Zeker. Oud nummertje. Ground control to Major Tom. En eh, heb jij nog een zoeknummertje? Stuur ze even door via de Facebook.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 Het laatste uur zit, het eerste uur zit er alweer bijna op voor ons. Ja, ja. We zijn een uurtje verder. We hebben hier nog even... Eh, Twee uur te gaan. En eh, daarom zeggen we ook dat nooit iemand ons kan stoppen.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 Can and we go Heb jij voor twee uur nog verzoeknummertjes? Geef ze even door via de Facebook. ZFM Beachmasters of stuur een mailtje. ZFM Beachmasters, gmail.com En uh, wil je bellen? 023 57 30 07 023 57 39 303 Je luistert naar ZFM.